Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. PVV-senator Van Strien begint morgen aan zijn verkenning voor een nieuw kabinet... ondanks dat zijn naam wordt genoemd in een fraudezaak. NRC meldt dat hij door zijn vroegere werkgever wordt beschuldigd van oplichting en omkoping. Er zou ook aangifte zijn gedaan. In een verklaring noemt Van Strien de beschuldiging ongegrond. Hij heeft contact gehad met zijn partijleider Wilders en Tweede Kamervoorzitter Bergkamp... en zegt dat hij doorgaat met zijn werk als verkenner. Morgen ontvangt Van Strien de partijleiders Wilders, Timmermans, Jessiel Gus en Jetten. De derde overdracht van gijzelaars is aan de gang, meldt het Rode Kruis. Het gaat om 13 Israëliërs, drie Thai en mogelijk ook een Rus. Israël laat vanavond 39 Palestijnse gevangenen vrij. Israël zou ook 200 vrachtwagens met hulp Gaza inlaten. Volgens de VN is dat een druppel op de gloeiende plaat en is er behoefte aan veel meer. Voor het eerst heeft premier Netanyahu het noorden van de Gazastrook bezocht. Hij beloofde opnieuw dat hij er alles aan zal doen om gijzelaars vrij te krijgen. Schiphol krijgt een nieuwe topman, Pieter van Oort. Op 1 juni volgend jaar gaat hij aan de slag voor een termijn van vier jaar. Van Oort komt van maritiem dienstverlener Van Oort... bekend van baggerwerk en het leggen van kabels voor windparken op zee. Volgens Schiphol is hij een ervaren leider die zich inzet voor duurzaamheid. Van Oort wordt bij Schiphol de opvolger van tijdelijk topman Ruud Zondag. Door hevige sneeuwval en sneeuwstormen in Roemenië, Bulgarije en Moldavië is op veel plaatsen de stroom uitgevallen. Snelwegen zijn dicht. In Moldavië zijn meerdere ongelukken gebeurd, meldt de politie. Een man van 40 kwam daar om het leven nadat zijn auto van de weg raakte en tegen een boom botste. Ook in Bulgarije overleden twee mensen bij ongelukken als gevolg van de sneeuwval. Het weer bewolkt en vooral in het noordoosten regen. Vannacht is het een graad of twee. Morgen vanuit het zuidwesten veel regen. In het oosten en noordoosten sneeuw of natte sneeuw. En dan wordt het 3 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 until the angels sing. Jump in that water, be free. Come the border with me. Jump in that water, be free. Come the border with me. You never live till you risk your life. You wanna shine, you gotta get more lies.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 come south of the border with me Zandvoort, op 106.9 van Sinterklaas. Eentje die kon plassen met een ingebouwde blaas. Liesje was uitzinnig en ze danste in het rond. Maar ze was wat onvoorzichtig en sprong bovenop de hond. Toch ontschrok zich de tering, hapte Liesje in de been... en pakte toen de pop af en verscheurde die meteen. Ja. Ja, Liesje schreeuwde moord en brand en papa greep de pook. En stapte op de hond af die angstig in een hoekje dook. Papa begon te hakken. En het bloed spoot in het rond. En toen zijn drift gekoeld was, zat het huis onder de hond. Liesje krijste, papa, wat heb je nou gedaan? En ze pakte hem de pook af en begon op hem in te slaan. Papa vlucht het huis uit en zocht toevlucht in de drank. Moeder las een boek van Thea Beckman op de bank. Liesje ging zichzelf eens flink verwennen met de pook. En plots werd het hele avondje nog best gezellig ook. Mama deed er tanden uit, want papa kwam weer thuis. En Liesje stopte hele stukken brandhout in haar kruis. De hond werd bij elkaar geveegd, verorberd en vergeten. En iedereen werd rustig, want ze hadden goed gegeten. Toen werd er aan de deur geklopt en daar stond Sinterklaas. Papa liet hem binnen en vertelde het relaas. Sinterklaas begreep het. Liesje kreeg een nieuwe pop. En toen zei hij, ik moet weer gaan, ik moet de daken op. Nog even keek hij om en met een elegante zwaai verdween hij in de nacht. En iedereen dacht, oh, what a guy.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 Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. En hij heeft hele coole pieten op zijn boot. Een stuk de honderd jaar zijn boot, die is een rood. Hij is niet geel en niet groen en niet rood. Hij is te groot, dat past niet achter in de sloot. ZFM. midnight. kreeg nooit cadeaus met Sint-Nicolaas. Met sint kreeg ik ook niks. Nee, ik, kreeg, ik heb van sint heb ik nooit wat gehad. Ja, hij zit me te lachen, maar ik vind het niet leuk. Ik vind het ook een naar persoon, die hele Sint-Nicolaas. Ik kan ik niet vertellen. Mag die man niet. Met zijn schimmel. ik hou niet van die man. Ik vind het een naar persoon. onsympathiek individu vind ik dat. Jelle is niet klaar. Schijnheilige. Ja, nare man vind ik het, weet je dat? Ik hou niet van die man. Die knecht vind ik ook een zak. Ja, ik wel. Irritante jongen vind ik dat, weet je dat? Zit me nou al op te winden. De knecht vind ik een irritant persoon. Stond er altijd te lachen? Weet je dat niet meer? Weet je dat niet meer? De knecht was niet klaar, stond er altijd te lachen? Zijn knecht staat... Idioot. 6 december, hartstikke koud. Gaat hij op dagsten lachen? Vindt een raar stelletje, weet je dat? dom koppel vind ik het. Ja, een heel dom koppel vind ik het. U mag ze niet. Ik heb er weinig mensen in hekel, maar die twee kan ik niet uitstaan. Ik heb nooit wat van ze gehad. Ik, ik zette mijn schoen s'avonds. Nou, ik was blij ze dus morgens nog stond. stomme liedjes allemaal zingen. Heb je ook allemaal die stomme liedjes gezongen vroeger? Ja, ik kan me nog over ergeren, weet je dat? Hoor, wie klopt daar, kinderen? Geen hond. Bij mij werd niet geklopt, hoor. Heb je dat ook allemaal gezongen? Heb je ook gezongen van En strooit dan wat lekkers? In de een of andere hoek? Was dat voor waanzin? Waarom zegt hij niet meteen in welke hoek dat hij de rommel gooit? Ik kan een beetje lopen zoeken wat het spul ligt. Mag die man niet. Oneerlijke man is dat, weet je dat? Met die staf. Oneerlijk, er waren kinderen die kregen... die hadden cadeaus, dan liepen de treinen door de kamer... Nou, bij mij liep niks door de kamer. Ja, wij zelf. Ik was de locomotief. En nog een zootje armoedzaaiers achter me aan. We waren gelukkig met een groot gezin. Anders was er nog een treintje van niks geweest ook. Toen nou. Zag ik mag die lijn niet, allebei niet. Zat je bij die kachel? Zat je bewusteloos te zingen? Met die vieze, stinkende kolendambies. En opeens werd er op de deur gebomst. En dan kwam Sint-Niklaas binnen. Dan zie hem nog binnenkomen. Zoiets armoeigs. Had een sprei om. had een sprei om. En ik kende die sprei. Ik kende het, die was uit de voorkamer. Die lag er op tafel. Je kon op zijn rug precies zien wat de asbak gestaan had. Wacht die man niet. Kom uit Spanje, zit een gek. Ja. Met mij in Spreijon kwam hij in Spanje. Uit de kroeg kwam die. Dus zag ik meteen. Had de meid erop. En een stuk of acht neuten. En naast hem stond Pieter Knecht, maar dat was helemaal geen Pieter Knecht, was Tante Jo.